zo graag weten. Vanaf de dag dat ik jou nu al ken, loop ik al rond met dat gevoel. Ik weet dat ik mezelf soms niet ben is zonde van de tijd, dus moet ik aan je kwijt. Ik heb aan jou, aan jou, de hele nacht gedacht, hoe zit het nou? Ik snel vergeten. Want ik weet nu niet hoe of wat, ik wil het zo graag weten.